Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime. Ghanouchi zegt dat hij Tunesië door deze turbulente periode heen wil leiden en daarna vertrekt. Hij zal geen kandidaat zijn voor de verkiezingen, waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Gisteren zijn in Tunesië drie dagen van nationale rouw ingegaan om de doden van de afgelopen weken te herdenken. Volgens officiële cijfers zijn bij de volksopstand 78 mensen om het leven gekomen. De talentenjacht The Voice of Holland is gewonnen door Ben Sonders. In de finale op RTL 4 kreeg hij de meeste stemmen van het publiek. Tweede werd Pearl Jozefzoon. The Voice of Holland begon in september en trok al snel meer dan 3 miljoen kijkers. De 57 kandidaten werden gecoacht door Nick en Simon, Angela Groothuizen, Van Velzen en Jeroen van der Boom. Als winnaar mag de 27-jarige Ben Sonders een album opnemen. Ook krijgt hij een auto en mag hij optreden in het voorprogramma van Kane in Ahoy. Bij een cosmetica-groothandel in Kerkrade heeft gisteravond een grote brand gewoed. Er waren in het pand geen mensen aanwezig. In het gebouw van Garé Cosmetica stond meer dan 10.000 liter aan alcoholhoudende vloeistoffen opgeslagen. Duitse en Nederlandse korpsen bestreden de brand en konden voorkomen dat die oversloeg naar de belendende percelen. Het gebouw is helemaal uitgebrand. Voor zover bekend zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. In 2009 werd in Kerkrade tegenover het gebouw dat gisteravond uitbrandde... ook een vestiging van een cosmetica bedrijf volledig in de as gelegd. Het weer... Hier en daar wat regen, lokaal kans op ijzel of natte sneeuw, minima rond min 2.